Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er gaan meer treinen rijden. De NS heeft vanaf komende zondag een nieuwe dienstregeling... en daarin staan ruim 250 ritten per dag meer dan nu. Vooral die treinen zijn natuurlijk machinisten en conducteurs nodig... en daar had de NS er een tijdje geleden veel te weinig van... Maar nu lukt het dus weer om de roosters rond te krijgen. De impact van het personeelstekort is een stuk kleiner geworden. We hebben ook kantoorcollega's gehad die op de trein hebben geholpen. Nou, dat is dus niet meer nodig. Eh, vanaf eh, de nieuwe dienstregeling vanaf zondag. We zien wel eh, dat de werving nog gewoon doorgaat. Hè. Het blijft cruciaal om, ja, om, de om, de dienstregeling te kunnen rijden. En vooral als het gaat om technisch personeel, zoals monteurs. De extra treinen gaan vooral tussen de grote steden rijden en tussen Amsterdam en Breda. In Indonesië zijn minstens 11 bergbeklimmers omgekomen... die op het eiland Sumatra op een vulkaan waren toen die uitbarstte. Het is een populaire plek voor klimmers, zegt correspondent Mustafa Margadi. Meestal ook heel veilig. Wat er gisteren alleen gebeurde was dat er uit het niets eh, eh, rook en as eh, drie kilometer de lucht in gespoten werd. Uh, blokkeerde de zon helemaal. as kwam zo ver dat het zelfs in, op huizen en in auto's terecht kwam in de stad Bukittinggi. Dat is 20 kilometer verderop. Tientallen anderen hebben brandwonden, maar konden wel worden gered. Twaalf mensen zijn nog vermist. Zonnepanelen zijn een stukje goedkoper dan vorig jaar. Er is minder belangstelling voor, daardoor zijn de prijzen gedaald... en heb je je investering dus sneller terugverdiend, zegt deze voorlichtingsorganisatie. Als je zonnepanelen in 2024 aanschaft... profiteer je nog een vol jaar lang van de salderingsregeling. Die wordt met ingang van 2025 afgebouwd. Dus mensen die nu aanschaffen hebben eigenlijk dan ook het meeste profijt nog van die eh, salderingsregeling. Als je nu je dak vol laat leggen, heb je dat terugverdiend in zes jaar. Dat waren er acht. Honderden werknemers van Spotify moeten hun spullen pakken. De muziekstreamingsdienst schrapt zo'n 1 op de 6 banen om geld te besparen. Het is niet de eerste keer. Begin dit jaar zette Spotify ook al zo'n 600 mensen op straat. En het weer nog pas op, want door bevriezing van natte en besneeuwde wegen kan het glad zijn. Vanuit Zeeland zijn er ook nieuwe buien onderweg met regen en natte sneeuw. Het wordt vanmiddag max 4 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Knopen de Hoek en de Nieuwe Meer. 10 minuten vertraging in 8 kilometer file. Op de A9 Alkmaar Amstelveen 10 minuten extra reistijd tussen Knopen Velzen en uh, eh, Een En 10 minuten op de A10 Komplein richting Amstel tussen eh, de Koentunnel en Amsterdam Oud-Zuid.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 De hond schrok zich de tering, hapte Liesje in de been... en pakte toen de pop af en verscheurde die meteen. Ja. Ja, Liesje schreeuwde moord en brand en papa greep de pook en stapte op de hond af, die angstig in een hoekje dook. Papa begon te hakken. En het bloed spoot in het rond. En toen zijn drift gekoeld was, zat het huis onder de hond. Liesje krijste, papa, wat heb je nou gedaan? En ze pakte hem de pook af en begon op hem in te slaan. Papa vlucht het huis uit en zocht toevlucht in de drank. Moeder las een boek van Thea Beckman op de bank. Liesje ging zichzelf eens flink verwennen met de pook. En plots werd het hele avondje nog best gezellig ook. Mama deed haar tanden uit, want papa kwam weer thuis. En Liesje stopte hele stukken brandhout in haar kruis. De hond werd bij elkaar geveegd, verorberd en vergeten. En iedereen werd rustig, want ze hadden goed gegeten. Toen werd er aan de deur geklopt en daar stond Sinterklaas. Papa liet hem binnen en vertelde het relaas. Sinterklaas begreep het, Liesje kreeg een nieuwe pop. En toen zei hij, ik moet weer gaan, ik moet de daken op. Nog even keek hij om en met een elegante zwaai... verdween hij in de nacht en iedereen dacht, oh, what a guy.